Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het marinekorps van de Verenigde Staten heeft de eerste JSF's operationeel verklaard. Het gaat om tien straaljagers die nu konden worden ingezet in conflictsituaties, meldt het Pentagon. Ze zullen voorlopig nog niet daadwerkelijk worden gebruikt. De verwachting is dat ze pas begin 2017 naar een Amerikaanse marinebasis in Japan gaan. Nederland koopt 37 JSF's. E Ook zijn Nederlandse bedrijven betrokken bij de ontwikkeling van het toestel. De JSF's e komen vanaf 2019 in Leeuwarden te staan en vanaf 2021 in Volkel. De ANWB adviseert mensen die morgen richting Zuid-Frankrijk gaan om pas na 1 uur smiddags te vertrekken. Morgen hebben de Fransen ook vakantie en die gaan dan ook in grote getalen op pad, vooral richting de kust. Om de kans op filerijden te verkleinen is het voor Nederlanders verstandig om later te vertrekken, denkt de ANWB. Zo rijd je achter de Fransen aan. De meeste drukte wordt zoals altijd op Zwarte Zaterdag verwacht rond Lyon op de Autoroute du Soleil. Ook de snelweg A10 van Parijs naar Bordeaux is berucht. Het OM ziet geen reden om vervolging in te stellen... naar aanleiding van een fataal ongeluk met een bierfiets in Eindhoven. In april kwam de bierfiets klem te staan bij een spoorwegovergang. Een 24-jarige man werd gegrepen door een trein en overleefde het niet. Het OM zegt dat de verklaringen over de toedracht... en de precieze omstandigheden uiteenlopen. Daardoor is niet meer vast te stellen wat er exact is gebeurd. Wel is duidelijk dat iedereen zich uit de voeten maakte toen de trein naderde... en dat de 24-jarige het niet op tijd redden. In Nashville is countryzangeres Lynn Anderson overleden. Anderson werd vooral bekend met de hit I Never Promised You a Rose Garden uit 1970. Daarvoor kreeg ze een Grammy Award. Lynn Anderson scoorde 11 nummer 1 hits en verkocht wereldwijd miljoenen platen. Ze werd 67 jaar. Het weer, vannacht is het vrij helder en droog. De temperatuur kan dalen tot 6 graden. Morgen is het opnieuw droog en flink zonnig. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Zondag wordt het nog ietsje warmer.